Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. KLM heeft voor de komende 2,5 week alle vluchten naar Dubai geannuleerd. Tot en met 28 maart wordt er niet gevlogen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dubai, normaal het drukste vliegveld ter wereld, is geregeld doelwit van Iraanse drones en raketten. Vanmorgen nog werden bij het vliegveld twee drones uit de lucht geschoten. Vier mensen raakten gewond. De nieuwe Iraanse leider Moshdama Ghamenei is nog niet in het openbaar verschenen... en volgens de New York Times is dat omdat hij gewond is geraakt. De krant hoorde van Iraanse en Israëlische bronnen dat Ghamenei gewond raakte aan zijn benen. Dat zou anderhalf week geleden zijn gebeurd bij het bombardement... waarbij zijn vader om het leven kwam. Volgens Iran is er niets met Ghamenei aan de hand en is hij gezond en wel. De ringwegen bij Utrecht mogen niet worden verbreed, dat heeft de Raad van State bepaald. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet duidelijk genoeg gemaakt wat de stikstofuitstoot van het project is. Het gaat onder meer om de A27 bij het natuurgebied Amelisweert. Bij de verbreding daarvan zou een groot deel van het bos moeten worden gekapt. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde eerder dit jaar al tegen dat plan. Door het oordeel van de Raad van State is het definitief van tafel. Een politieagent die vorig jaar iemand verwonde met een kettingzaag wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij geen regels overtreden. In augustus deed de politie een inval in een huis in Rotterdam. Omdat het niet lukt om de deur te forceren met een stormram gebruikte de politie een kettingzaag. Iemand die vlak achter de deur stond raakte ernstig gewond. Volgens het OM was het gebruik van de zaag redelijk gezien de situatie. Dan het weer. De regen trekt weg naar het oosten. Vanmiddag zon op de meeste plaatsen droog en vrij veel wind.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 Ik ben vandaag begonnen met Blondie, Sunday Girl. Gevolgd door Michael Jackson, Human Nature. En ik ga door met Millie Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Jesus. De breikunstenaars komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en natuurlijk gezelligheid. De deelname is helemaal gratis, inclusief koffie. Een leuke muts, een poncho, een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop. De opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie Neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330. Of loop eens gezellig langs. Dus telefoonnummer 5740330. Rob de Nijs, Bangerhak. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Er is een bange hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen banger hart dan dat van mij. is maar één ding dat ik niet heb was Queen met I Want It All.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 just perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good Platina. You've done it all. You've broken every code. Called the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say only metal.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 Twee avonden in de week is het jeugdhond geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur. En iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. De deelname is helemaal gratis. Tijdens het jeugdhonk bieden wij verschillende activiteiten aan en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is? Volg dan op onze Facebookpagina.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 just just to hold you. Dit was Boy George met Everything I Own. Professionals eerste lijn. Professionals in het medisch en sociaal domein van Zandvoort... zijn getraind in het werken met positieve gezondheid. In de praktijk is het van belang om een volledig beeld te krijgen... van de inwoner en zijn of haar kijk op gezondheid. Alleen dan kunnen we de inwoner adequaat helpen bij het vinden van passende stappen die zijn of haar gevoel van gezondheid versterken. Jouw route naar positieve gezondheid van Pluspunt sluit aan op het ketenaanpak die regionaal wordt uitgerold via Route Gezondheid. Door een vloeiende toeleiding naar de sociale basis te creëren... verlagen we tevens de druk op het medisch domein... Een volledig beeld van de inwoner bij een verwijzen is cruciaal voor een optimale interventie. Meer informatie neem contact op met 5719393.